9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De kwaliteit van de Nederlandse drinkwatervoorziening gaat achteruit. Volgens kennisinstituut KWR moet het water steeds dieper uit de grond worden gepompt... en er zitten steeds meer vervuilende stoffen in. Uit grondwater wordt ruim de helft van het kraanwater gewonnen. Ook met het oppervlaktewater, waar 40 van het drinkwater vandaan komt... is het niet goed gesteld... Doordat daar veel chemische stoffen en medicijnresten in terechtkomen... raakt ook het oppervlaktewater verontreinigd. De Nederlandse marine is begonnen met de hulpverleningsmissie op de Bahama's. Door de orkaan Dorian zijn duizenden mensen dakloos geraakt. Er zijn zeker 50 doden en er worden ongeveer 2500 mensen vermist. Gisteren zijn twee Nederlandse marineschepen met zo'n 550 militairen en materieel aangekomen bij het zwaar getroffen eiland Abaco. Militairen zijn met een helikopter over het eiland gevlogen... en hebben een ziekenhuis bezocht om te zien aan welke vorm van hulp de meeste behoefte is. Het Nederlandse bedrijf SBM Offshore heeft vorig jaar een ernstig vervuilende tanker laten slopen in India. De mensen die de sloopwerkzaamheden deden waren niet op de hoogte gesteld van de giftige kwikdampen die dodelijk kunnen zijn. Ze kregen dan ook amper bescherming, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Zembla. In de uitzending van vanavond is te zien dat een specialistisch bedrijf... zeer hoge concentraties kwik constateerde. In het zuiden van Limburg wordt vandaag herdacht dat de bevrijding van Nederland precies 75 jaar geleden begon. In de ochtend van 12 september 1944 trokken de eerste Amerikaanse troepen de grens van België en Nederland over. Mesh was het eerste dorp dat werd bevrijd. Vandaag komen er onder meer veteranen naar het dorp. Er wordt een plaquette onthuld en s'avonds is er een bevrijdingsconcert. Het weer, eerst op veel plaatsen grijs en in het zuidoosten wat lichte regen. In de loop van de dag droog en op veel plaatsen zon. Het wordt 19 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Amsterdam Sloten 6 kilometer. Op de A7 richting Zaandam bij de afrit Avenhoorn nog 2. Dan de A9 richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 7 kilometer. Op de A27 richting Gorkum voor knooppunt Lunetten 12 kilometer. Dat kost je 20 minuten. A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp 5 kilometer. Dan nog files op de N205 richting Zwanenburg. Bij Boesingerliede 4 kilometer op de N207.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 Gerlogman. Bij ZFM in de morgen. Gerlogman. Ja, start de motor maar even. Want dat is uh, de moeite waard. Vijf over negen bijna. Goedemorgen luisteraars van ZFM. 24 uur per dag, het geluid van Zandvoort. En hier is Maxi Music.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 Oh, get that buzz. Love is the dog I'm thinking of. Oh, can't you see? Love, the drug for me. Fairy. En Roxy Music. Love is the drug. Uit de tijd dat wij nog met z'n allen in de gnoom zaten. Elke dag. <laughs> dat waren tijden. Maar het is nu ook oké hoor. ZFM met het geluid van Zandvoort kwart over negen. Bij hem. En dit is ook zo'n fijne zeg. Oh. Cor, wat doe je ons... Uh, wat doe je ons plezier?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 De hele maandag. The whole day down. En heb je nergens meer last van. De Boomtown Reds. Volgens mij een enige hit die ze gehad hebben. wel enige grote hit. ZFM, dames en heren. We gaan even naar eh, Nijmegen. Al daar het Kronenburgpark ligt samen met de Frank Boeiengroep. Uit de eh, 80 jaar ergens, denk ik. Hé, Zeg eens, Frank. Zeg eens. Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park tú weer Mai Tai die het uur draaien. Goeie plaat hoor. Goeie plaat bij ZFM. Nou, eigenlijk alleen maar goede platen. Goeie muziek. Het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. En uh, er zijn een paar goede eh, eh, acties bezig in Zandvoort. Experiment met afval scheiden. Op het strand. Dus als je daar eh, behoefte aan hebt, ga lekker naar het strand, ga je afval scheiden. Eh, zangeres en actrice. Een gigantische wereldhit had met deze What a Feeling uit uh, Flashdance. ZFM, goedemorgen. Nou Ach, je? heb je hem ook? Kleine apenkop. Dat zeg ik. Music Amsterdam, full Sounds so really make you een grappig liedje dit. Here's musical youth and past the Dutchie, ja? Pass the Dutchie Panny left hand side. Pass the Dutchie on left hand side.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 Bang bang, middling, bang middling, bang bang, bang middling, bang middling, middling bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no fear? Cause the spirit of Jah, you know, he leads you How on got no food.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 It a go bun. Give me the music, make me jump and fun. It a go done. Give me the music, make me jump and done. Een Dutch is een uh, Jamaik, Jamaicaans-Engels verbastering voor een kookpot. Dus dat je het weet. Ze trainen nog steeds op, maar het is niet echt meer youth komt uit 1982, dus eh, dan maar terug. Goedemorgen ZFM, het geluid van Zandvoort. En dat 24 uur per dag, dus hou hem op ZFM. Met de mooiste muziek. Zoals deze van Kim Carnes, Bette Davis Eyes. Sweet surprise. Her hands are never cold. Betty Davis. I should turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes.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 5 heures, je n'ai pas sommeil. Jacques Dutronc. Dutronc, <laughs> ja zoiets. <laughs> Goedemorgen. En eh, afgelopen zaterdag was eh, er is een buitenexpositie eh, met foto's van de Zandvoortse racefotograaf Chris Schotanus officieel geopend. En dat is op de boulevard aan de rechterkant van uh, Dus moet je maar eens gaan kijken.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 Uh, uh, Garfunkel, Art Garfunkel was gestopt heeft hij nog wat eh, leuke liedjes gemaakt. Zoals deze. ZFM, het geluid van Zandvoort. Met dit weekend eh, jet Jetski Challenge in het watersportcentrum De Spot. de 15e is eh, Zandvoort Alive, strandfestival bij Bas. the of the ocean. bet you 17. Wat een van de mooiste nummers is die ooit gemaakt is. Ze leerde piano spelen toen ze drie jaar oud was, want de vader was pianoleraar. Ja, dan moet je er met de paplepel ingeslagen, wordt het eh, met de paplepel.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 En hij was de zanger van de Babies. Die de eerste uur erop draaiden. Het is eh, bijna kwart voor uh, tien. Hier bij ZFM. Janet. Zusje van Michael. Ook niet geheel slecht gedaan in het leven. Althans, een zangeres. En dit is What Have You Done For Me Lately? Ja. Jackson. Janet Jackson. Zus van Michael. En nog veel meer Jacksons. Grote familie. Ze hebben toch ook wel hele leuke eh, liedjes gemaakt hoor. Hier zijn de Dobby Brothers weer. Ach, wat een fijne plaat is dit toch. ZFM. Ook dit weekend Jazz in Zandvoort. Met Francesca Tandooi. In Theater De Grote Krocht. Genoeg te doen in ieder geval. Amerikaanse band, Doobie Brothers. Waren we geen broers. Ik vind het wat grappig gewoon. Typische Californische muziek. Zonnig. Nou, en het wordt het weekend ook. Het wordt een prachtig weekend en... Eh, wat willen we nog meer? In maar. dit weekend in Zandvoort nog classic concerts. In de protestantse kerk om drie uur. En dit is Dusty Springfield. plaat van Dusty Springfield. Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Zo heet ze eigenlijk. <laughs> Dat zou ik ook Dusty Springfield doen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. ZFM, het geluid van Zandvoort. De mooiste muziek. Maar ook informatie over cultuur, evenementen, gemeente, nieuws, politiek, sport, welzijn, weer en verkeer. En wat wil je nog meer? Style Council. A shout to the top. Met een prachtig weekend in het, eh, in het vooruitzicht. Hier in Zandvoort, de zon gaat hier net schijnen. Ach jongens, van een feest. Geniet er nu maar vast van, want eh, nu kan het nog. Hier is de in Council. And as the rain came down, I het eh, nieuws en eh, verkeer en de boodschappen. Dit is de Fairground Attraction. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot eh, volgende week dinsdag. Maandag hoor je Walter.